Het jongetje werd in de jaren 90 doodgevonden op de Brunsumer in Limburg. De moeder van Nicky vond het een moeilijke dag. Toen we die 16 jaar hoorden, toen, ja, toen viel er echt wat van ons af. Het was meer eigenlijk, we hadden natuurlijk meer gehoopt, want het is nooit genoeg. Ik bedoel, Nicky krijgen we niet terug. Nicky krijgt zijn leven niet terug. Maar hier zijn we blij mee. Ja. Jos B. en zijn advocaat hebben na de zaak laten weten dat ze nog een keer in hoger beroep gaan bij de hoogste rechter. Omdat zij het niet eens zijn met de straf. Er komt een onderzoek om te checken of luchtzuiveraars helpen tegen het verspreiden van corona op scholen. Onderzoekers bekijken of die apparaten kleine speekseldruppeltjes uit de lucht kunnen filteren... 100 scholen uit Nederland en België doen mee. Minister Dijkgraaf van Onderwijs snapt dat studenten die onder het leenstelsel vallen volgende week gaan demonstreren. Mijn kinderen zijn van dezelfde generatie, eh, hun vrienden of zo, ze hebben ook in die situatie gezeten. Dus ik, ik snap de gevoelens ja. helemaal. Ja, het kabinet wil 1 miljard euro uitgeven aan compensatie voor het leenstelsel. Dat komt neer op 1000 euro per student. De minister geeft toe dat dat niet veel is. Volgende week zaterdag is er een compensatieprotest op de Dam in Amsterdam. En Honda blijft de komende jaren toch motoren maken voor Formule 1-wagens van Red Bull. Daar zou de Japanse autofabrikant mee stoppen. Maar na de wereldtitel van Max Verstappen gaan ze er toch mee door. Het weer, nu nog op veel plekken zonnig.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 And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame I don't know the reason why I did these oh, things oh, well, I had a lie, had a lie, had a lie And now your emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. lying to my girl. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. Lie and I lie and I lie and then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. But then I tell myself. precious love. Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup. Tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.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 De moeder van Nicky Verstappen is blij met de straf die Jos B. in hoger beroep heeft gekregen. Hij werd vandaag tot 16 jaar cel veroordeeld. Eerder gaf de rechtbank hem 12,5 jaar. B. is nu ook veroordeeld voor doodslag. Er komen loketten waar volledig gevaccineerde bezoekers van buiten de Europese Unie een tijdelijk corona-toegangsbewijs kunnen krijgen. De loketten komen op de centraal stations van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. De autoriteit Consument en Markt gaat extra onderzoek doen naar de voorgenomen fusie van RTL en Talpa. Volgens de toezichthouder blijkt uit een eerste studie dat het samengaan ongunstig kan uitpakken voor de concurrentie tussen de Nederlandse media. Het weer, morgen veel bewolking, zo goed als droog met een stevige wind en het wordt dan 11 graden.